nieuws van 8 uur. Dit is Renate E. Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen omdat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om ROC's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Door de concurrentie bleven veel cursisten weg van de ROC's. Op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring antwoordt premier Rutte vandaag de Tweede Kamer. Gisteren benadrukte VVD-fractievoorzitter Zeilstra en PvdA-leider Samson dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn, maar dat het niet anders kan. VVD en PvdA kwamen vooral onder vuur te liggen vanwege de rommelige start van het kabinet. Het vervolg van het debat begint om 11 uur. Bink Bank heeft begin deze maand vijf van de acht risicomanagers op non-actief gesteld, onder wie het hoofd van de afdeling. Dat hebben ingrijden gezegd tegen het Financiële Dagblad. De risicomanagers van de online beleggingsbank zouden regels hebben overtreden die ze zelf moesten controleren. Ze voerden verboden transacties uit, waardoor ze vermoedelijk tienduizenden euro's winst maakten. De Amerikaanse president Obama steunt zijn generaal John Allen... die momenteel onder vuur ligt vanwege een e-mailwisseling. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is Obama zeer tevreden over het werk van de generaal. Allen ligt onder vuur omdat hij meerdere verdachte e-mails heeft gestuurd naar Jill Kelly... de vrouw die betrokken was bij het schandaal rond generaal en voormalig CIA-directeur Petraeus. De vrouw die ruim twee weken geleden werd gered toen zij op het spoor bij Vught zelfmoord wilde plegen, is alsnog overleden.